Dit is Jeroen Tjefkema met het NOS Journaal. Zanger T. is overleden. Hij was al geruime tijd ziek. T. werd bekend als zanger en gitarist van de scene... met liedjes zoals Blauw, Open en Iedereen is van de wereld. Vorig jaar werd bekend dat T. Lau ongeneeslijk ziek was. Hij had kanker. Na de bekendmaking nam hij afscheid van zijn publiek... met een optreden op Pingpop en uitverkochte concerten... in onder meer de Heineken Music Hall in Amsterdam. Zondag is er in Paradiso in Amsterdam voor het publiek gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Telau is 62 jaar geworden. Minister van de Steur van Justitie noemt het spijtig dat de politiebonden de Tour de France aangrijpen om actie te voeren. De bonden willen op zondag 5 juli de reclamekaravaan van de Tour staande houden voor een verkeerscontrole. De bonden zeggen dat ze die controle pas afbreken als in de radio- en tv-uitzendingen duidelijk is dat de renners van de Tour stilstaan door CAO-acties van de politie. Van de Steur zegt dat hij gaat kijken of de openbare orde in gevaar komt en hij wil zo nodig juridische stappen ondernemen. De commissie die de financiële situatie van de Universiteit van Amsterdam moest doorlichten, geeft de opdracht terug. Commissievoorzitter Femke Halsema zegt dat de voorwaarden ontbreken om onafhankelijk onderzoek te kunnen doen, meldt het UvA-blad Folia. De commissie werd eind vorige maand onaangekondigd en was het gevolg van de bezetting van het Bunge en Maagdenhuis en de bestuurscrisis. Of er nu een nieuwe financiële commissie komt is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar gesjoemel bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De aanbesteding werd gegund aan NS-dochter Abellio, maar die zou gevoelige informatie van concurrent Veolia hebben losgeweekt. Het schandaal rond de aanbesteding kwam eind april naar buiten. Inmiddels heeft Arriva de gunning gekregen als de nummer 2 in de procedure. Het weer, de zon schijnt geregeld en vrijwel overal blijft het droog. Het is 18 tot 21 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, 20 tot 25 graden zijn dan perioden met zon en vooral het noordoosten maakt kans op een bui. Dit was het in NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staat een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht bij de Uithof, 4 kilometer.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 We hebben in april besloten om het een beetje anders te gaan doen. En dat bevalt me wel eigenlijk. Dus vandaag we hebben we weer erom. Um, ehm, gaan we aandacht besteden aan de vinyl 50. En dat doen we vanuit de computer, want je kan niet al die LP's meeslepen. Dus dat doen we echt vanuit de computer. Maar het gaat wel alleen om platen die ook op vinyl zijn uitgekomen. Dus dat u dat was weet. Die vinyl 50 komt waarschijnlijk zo rond 3 eh, uur weer de nieuwe online. En dan na 3 uur dan eh, krijgt u van ons dus de top 3 te horen. En wat we natuurlijk gewoon blijven doen, dat is jawel! Ehm, eh, dus onze class, ons classic album. Ja, en dat is deze week wel een heel apart. Ik heb hem al eens eerder mee gehad, een paar jaar geleden. Dus uh, kan wel weer eens, denk ik. Een paar jaar geleden hebben we dit album ook al eens een keer gedraaid. Het is een heel apart album. Het is namelijk een soundtrack van een film. Maar niet een gewone film, maar een, een, een film die bestaat uit allemaal beelden uit de Tweede Wereldoorlog. en die beelden die worden dan ehm, ja, omlijst, zeg maar, door allemaal composities van John Lennon, Paul McCartney en George Harrison. Alleen niet door hen uitgevoerd. Dat is dus het mooie ervan. Of het mooie, dat is dus eigenlijk het aparte ervan, maakt zo zeggen. Niks mis met de uitvoeringen van de jongens zelf. Maar bij dit album worden alle stukken... Het is een dubbel LP, dus het is aardig wat muziek. Alle nummers worden uitgevoerd door andere artiesten. Nou, ik zal u even een paar namen geven. Eh, dan, weet u wat u te wachten krijgt. Ambrosia beginnen we mee. Dan Elton John. The Bee Gees. Leo Sayer. Brian Ferry. Roy Wood. Uh, Keith Moon doet ook mee. Rod Stewart. Uh, wederom Leo Sayer. David Essex doet ook mee. Jeff Lynn doet mee. Lindsay Paul doet mee. The Bee Gees. Had ik al genoemd. Richard Colchante doet ook nog mee. Eh, de Four Seasons zijn erbij. Helen Reddy is erbij. Frankie Lane is erbij. Ehm, de Brothers Johnson doen mee. Ehm, even kijken, die hebben we al gehad. Status Quo is erbij, onder andere. Eh, en verder eh, nog een paar namen. Henry Cross doet mee. Peter Gabriel doet een liedje. Frankie Valley. Tina Turner. En Will Malone en Lou Reisner. Dat zijn, en dan nog de London Symphony eh, Orchestra. Die doen ook nog mee. Nou, dat zijn dus de artiesten die u zo'n beetje kunt gaan verwachten. Die allemaal stukken gaan doen van de Beatles. De composities zijn dus van de Beatles en de uitvoeringen. U kunt trouwens, als u eh, wil weten hoe dat eruit ziet... Nou, u kunt, er zijn eh, fragmenten van dit, deze film voldoende te vinden op YouTube... Eh, digitaal tegenover vinyl, zou ik maar zeggen. Dus er is eh, eh, voldoende op YouTube onder andere te zien over deze, over deze soundtrack. Ja, en daar zie je ook dan de beelden bij. Goed, nou laten we dan maar beginnen. Met het eerste nummer. Ambrosius. Ambrosius. Joehoe! En ik moet natuurlijk zeggen Ambrosia. Ja, Ambrosia. The Magical Mystery Tour. Ambrosia. Met natuurlijk het overbekende uh, Magical Mystery Tour. Damn this bloody war. Periscope up. natuurlijk Rod Stewart. Ontegenzeggelijk, duidelijk herkenbaar. Rod Stewart. Jojo was a man, thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona for some California grass. Rod Stewartus En Get Back. En we gaan door naar Elton John. En die doet Lucy in the Sky with Diamonds. answer quite slowly. A girl with a kaleidoscope eye. the Sky with Diamonds. Luister naar het album All This and World War II. En uh, daar draaien we maar een stukje van, dat kan u wel. Het zijn allemaal verschillende artiesten. Het is een eh, soundtrack die bij een documentaire hoort die All This and World War II had. En die bestond uit beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Echte beelden dus, dus niet nagespeeld, maar gewoon echte beelden. daarbij heeft men dan eh, muziek van eh, John Lennon en Paul McCartney, George Harrison gebruikt. Beatle muziek dus. Als soundtrack, zeg maar. Dus deze muziek omlijst door die beelden. Maar niet gewoon alleen muziek van... Eh, niet uitgevoerd door Lennon en McCartney. Want die waren er niet bij. Ehm, maar allemaal andere bekende Engelse artiesten... die de stukken van Lennon en McCartney dus uitvoerden. En u hoorde dus achter nu net eh, Elton John met eh, Lucy in the Sky with Diamonds. Er is ook nog een live uitvoering van bekend van ditzelfde, dezezelfde uitvoering waarin John Lennon meespeelt. Maar dat is niet deze. En eh, dat was een tegenprestatie vanwege het feit dat, John, dat Elton John weer meegespeeld had op een nummer van John Lennon. Whatever Gets You Through the Night van het album Balls Bridges. Daar doet Elton John dan weer mee. En als tegenprestatie eh, ondersteunde Lennon dus een concert van Elton John. Nou, dan weten we weer helemaal op de hoogte. We gaan verder met Leo Sayer. Die kent u nog wel, When I Need You en zo. Maar hier doet hij dus een prachtige uitvoering van het Beatles-stuk Let It Be. Dit is Leo Sayer. find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. let it be. Oh, let it be. Whisper words of wisdom and let it be. When the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine on. let it be. I wake up to the sound of you. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. was dus Leo Sayer. En dat doen we, dat heet eh, Let It Be. En nu... De Bee Met Golden Slumbers en Carrie Denwaite. get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby.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 Ooh, I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends need somebody van uh, Jeff Lynne.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 Ja, Jeff Lynn met een eh, unieke combinatie van eh, With a Little Help From My Friends en Nowhere Man. Prachtige uitvoering overigens van eh, deze voorman van het Electric Light Orchestra. En ehm u luistert naar ons classic album. Dat gaan we het hele eerste uur doen. Want eh, de nieuwe vinyl top 50 is er nog niet. Dus uh, vandaar dat we het classic album... En dat kan nu, want het is toch een verzamelplaats... met allemaal verschillende artiesten. De enige overeenkomst is dat er eh, alleen maar nummers van, van de Beatles op staan. <clears throat> en... Um, allemaal uitgevoerd door andere grote artiesten. En het is de soundtrack van een documentaire die heette All This and World War II. En als u wil zien hoe dat eruit ziet, moet je gewoon eventjes op YouTube zoeken op die titel. All This and World War II. Dan krijg je dus te zien wat, waar het om gaat. Dat zijn dus gewoon echt historische beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Eh, en die worden dus omlijst met, met deze muziek. Dit album dus. Het is een, eh, een, dubbel, een dubbel album, album. Nou ja. En eh, nou, er staan fantastische mooie dingen op. U heeft al een aantal voorbeelden daarvan gehoord. En we gaan vrolijk verder. Ja. Na Jeff Lynne krijgen we I'm the Walrus. Corporation t-shirt, stupid bloody Tuesday man. You've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman, they are the Eggman. I am the walrus. Mississippi policeman sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. I'm crying naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman And if the sun don't, come, you get a tramp standing in the English rain? I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Good, to you. Expert, expert, choking smokers, don't you think? The Joker laughs at you. See how they smile like pigs in a sty. See how they hide. The man, you should have seen them kicking it. Leo Sayer. Wederom. Met een prachtige versie van het nummer I'm the Walrus. Je hoort natuurlijk, er zit een groot orkest achter. Dat is het eh, London Philharmonic Orchestra wat er uh, grotendeels achter zit. En ehm, nou ja, al die artiesten dus begeleid worden. Het is echt een fantastisch document, deze plaat. All This and World War II heet het album. En nogmaals, het is dus omlijsting van een documentaire over de Tweede Wereldoorlog. Met eh, historische beelden. Allemaal historische beelden aan elkaar geregen. En uh, u ziet dan ook werkelijk alles aanvullen op Pearl Harbor en zo. Al dat, al dat soort uh, beelden, dat krijg je te zien. En dat wordt dan uh, omlijst door deze Beatle muziek. Maar nogmaals, uitgevoerd door andere grote mensen. De volgende is ook weer heel apart. Een dame die ook helaas al niet meer onder ons is. Lindsay de Paul. kent hem misschien nog van het heetje Sugar Me. Wat ze ooit maakte in de 70 jaren. Toen de tijd een beetje als tegenhanger van Gilbert O'Sullivan. Hè? Een man achter de piano en een dametje achter de piano. Maar nu, gaat zij, eh, een, eh, nu vertolkt zij een stuk van het album Abbey Road. Ehm, eh, en dat heet Because. En ook weer uit deze soundtrack. Hier is Lindsay de Paul. Because. En het is mooi. Thank you. was dat. Eh, oorspronkelijk natuurlijk van het album Abbey Road. En nu komt het van dit album All This and World War II. Ik pak even eh, het boek erbij. Dan kun als u toevallig op de cam meekijkt, dan kun je zien wat een luxere verhaal dit is. Want er zit een heel boekwerk bij met eh, werkelijk magistraal mooie dingen erbij. illustraties. Echt heel mooi uitgevoerd. En dat kun je natuurlijk alleen maar doen als je vinyl koopt. Ik, weet niet of het album nog te koop is trouwens. Maar het zou een goed idee zijn om dit eh, misschien wel weer eens opnieuw uit te brengen. Eh, dus misschien een aardige tip voor uh, de jongens van vinyl en zo. Het ziet er echt prachtig uit. Er is een schitterend mooi boekwerk bij met alle songteksten erin. En ik kan u ook nog even vertellen dat de, muziek, de muzikanten die er doen het zijn het London Philharmonic, maar het is het London Symphony Orchestra wat alles begeleidt. Dus niet het Philharmonic, maar het Symphony Orchestra. London Symphony onder leiding. Um, de London Symphony Orchestra en de Royal Philharmonic Orchestra, die doen dus ook allemaal mee. Dus dat is nogal een, eh, een productie geweest. De dirigenten die waren Harry uh, Rabinowitz en David uh, mm, eh, Misham. En het is allemaal opgenomen in de Olympic Sound Studio in Londen in Engeland. En de eh, chief recording en mixing engineer was Keith Grant. Eh, de arrangementen van het orkest zijn allemaal gemaakt door Will Malone. En ehm, verder doen als popmuzikanten natuurlijk nog mee eh, <clears throat> Skid Marks. Die speelde gitaar op, op een stuk wat we nog niet gehoord hebben, maar dan weet u dat. Piano, Nicky Hopkins. Natuurlijk een hele bekende Engelse session die ook onder andere met Beatles en Stones gespeeld heeft. De bas, dat, eh, die, eh, de, bas de elektrische bas wordt overal gespeeld door Les Hurdle. De drums, Barry Morgan en Johnny Verrell. Dan de vocal group, eh, die straks wordt om Hey Jude. dat komt nog niet aan bod hoor, misschien twee uur. Eh, dat zijn eh, de Watts Line. En verder eh, hoort u nog een vocoder effect. Dat is gemaakt door EMS en het geprogrammeerd door Tim Orr. Nou, ehm, alle, alle engineers die eraan meegewerkt hebben... dat zijn onder andere Phil Chapman, Doug Bennett, Anton Matthews, Dave Smith... Bruce Swedian en dan Tommy... wat staat er nou? Staat er nou? Oh ja, Ten staat daar, inderdaad. Eh, die Rob, eh, Shandon Eldridge, eh, John Kelly en Steve Maslow. dat, is, dat is eigenlijk een beetje... De, de, ja, er staat nog een heleboel meer informatie. Wie van welke platenmaatschappij mocht en zo.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 satisfied tonight. sending me a valentine, a birthday greeting, bottle of wine. If I've been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a little ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Or will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scrimp and save. with you. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forever. still feed me when I'm 64. Ja, een hele aparte vinding van iemand van wie je dit zeker niet zou verwachten. Ja, eh, voor iemand van wie je dat eh, zeker niet zou verwachten, dames en heren. Eh, namelijk Keith Moon van, eh, van The Who, natuurlijk. De drummer van The Who, die dit liedje When I'm 64 uh, vertolkte. Daarvoor kreeg u te horen Lovely Rita Metermate. Dat was Roy Wood. En Roy Wood was dan weer eh, de man die eh, ooit de Move heeft opgericht. <clears throat> en daarna ook zelfs die Electric Light Orchestra. En dat, die band die, heeft hij dan overgedaan naar, aan, aan op een gegeven moment. En daarvoor hoorde u dan nog weer de Bee Gees met hun uitvoering van She Came In Through The Bathroom Window. Ja, ik praat er maar even vol. Eh, we hebben een nieuwe top 3 intussen ook binnen van eh, de vinyl 50. Hij is er dus. Dus straks na drieën, dan eh, na het nieuws, dan krijgt u eerst weer de top 3 te horen. En kijken we ook eventjes naar wat nieuwe binnenkomers. En dat blijven we dan doen met opnames draaien uit de, dit prachtige classic album.